uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De FIOD heeft 45 miljoen sigaretten in beslag genomen... bij doorzoekingen van kantoren, loodsen en woningen in Zuid-Holland. Ook zijn vier mannen opgepakt. Drie van hen worden verdacht van grootschalige illegale sigarettenhandel. Volgens de Fiscale Opsporingsdienst hebben de mannen... voor zo'n 11 miljoen euro aan belasting ontdoken. De in beslag genomen sigaretten worden vernietigd. Er is nog één overnamekandidaat over voor het MC Slotervaart. Van de verschillende partijen die zich hebben gemeld voor het failliete Amsterdamse ziekenhuis... is er volgens de curatoren nog één die de komende dagen de tijd krijgt... om zijn plannen concreet te maken. Om welke partij het gaat is niet bekendgemaakt. Na het weekend moet duidelijk zijn of een doorstart van het Slotervaart ziekenhuis haalbaar is. Amsterdam wil net als Rotterdam het afsteken van vuurwerk voortaan alleen toestaan in speciale zones. Zo moeten de overlast en de inzet van hulpdiensten aanzienlijk verminderen. Waar die speciale vuurwerkzones gaan komen is nog niet besloten. Burgemeester Halsema wil daarvoor eerst de mening van de Amsterdammers peilen. De maatregel gaat in tijdens oudjaar 2019. Komende jaarwisseling wordt het aantal vuurwerkvrije zones ook al uitgebreid. Zo blijkt uit een brief van de burgemeester aan de gemeenteraad. De problemen met de sensor van het verongelukte vliegtuig van Lion Air... kunnen mogelijk ook optreden in andere toestellen van het type Boeing 737 MAX. Dat valt op te maken uit een noodaanwijzing... die de Amerikaanse luchtvaartautoriteit aan piloten geeft. Bij het ongeluk met het toestel van Lion Air in de Javazee... vielen eind vorige maand 189 doden. Van het type vliegtuig zijn er wereldwijd ruim 200. Het weer, lokaal kan er wat regen vallen. Het koelt af tot een graad of 4. Morgen dan eerst wolkenvelden, maar al snel komt de zon er af en toe bij en het blijft droog. Het wordt dan 12 tot 14 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met nu en dan regen.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 We gaan twee uur luisteren naar nieuwheidsmuziek. Het nieuwe werkjes stromen weer binnen en ik kan eh, met trots aankondigen van een... Eh, de eerste is een hele eh, nieuwe album van een Nederlandse artieste. Kerani heet ze, uit het Limburgse, Zuid-Limburgse Stijn om precies te zijn... En eh, haar nieuwe album heet Small Treasures. Prachtig album met eh, tien werkjes erop. En eh, neo classic wordt het, deze muziek ook wel genoemd. En ja, dat is zeer veelzijdig, zeer, zeer veelomvattend moet ik zeggen. Ja, even goed formuleren. Ga dat zien natuurlijk op haar eigen website karani.nl of via deze website Peaceful Radio. Info. Goed, ik laat jullie niet in spanning. Ja, dat moet ik wel, want we moeten de tweede artiest nog aankondigen. En dat is uh, Joanna van... Uh, even kijken, hoe heet van haar achternaam? Nou, dat staat er even niet op. Oh ja, Larzo, Larzo. Met haar... Ehm, zij heeft een eh, album gemaakt met Canyon Shadows. En die komt er gelijk achteraan ook op mijn website pixelreo.info meer informatie over deze artiesten. Goed, ik wens jullie eh, op veel luisterplezier. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. and thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi, and you can learn more about my music at my website, michellequreshi.com. Hi, I'm Tom Carlino with Perpetual Motion, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at perpetual-motion.net. is solo piano artist Rachel LaFond, and you are listening to Peaceful Radio. May this music fill your heart with peace and goodness. ሌላን ከወደዱ ያለፈው ይረሳል። አገር ከቀየሩ ከራቁ ከስፍራው ይሰወራል ናፍቆት ከሌሉ ከቦታ የታሌታ የታሌታ የታ ያለፈው ይረሳ አገር ከቀየሩ ከራቁ ከስፍራው ይሰወራ ናፍቆት ከሌሉ ከቦታው የታለታ የታለታ የታለታ የታ ታችን said. Thank you for listening to Peaceful Radio. I'm Shambu. Please visit my website at shambumusic.com. Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com.